Jelle Visser met het NOS Journaal. Shell betaalt een schadevergoeding van 95 miljoen euro aan stammengemeenschap in Zuid-Nigeria vanwege olielekkages in 1970. Het bedrag werd jaren geleden al vastgesteld door de Nigeriaanse rechter in een slepende rechtszaak, maar volgens Shell wordt het geld nu daadwerkelijk betaald. In een soortgelijke zaak heeft de Nederlandse rechter begin dit jaar geoordeeld dat Shell verantwoordelijk is voor olievervuiling bij vier Nigeriaanse boeren. De hoogte van die schadevergoeding moet nog worden vastgesteld. De bedragen die gemoeid zijn met aanvragen voor subsidie voor het lokaal aanleggen van zonnepanelen... zijn veel hoger dan het bedrag dat de overheid daarvoor beschikbaar heeft. Energiecoöperaties moeten een belangrijke rol spelen in de energietransitie... en kunnen subsidie aanvragen bij de overheid. Maar omdat het potje niet groot genoeg is, gaan veel projecten niet door. Aanvankelijk zat er 37 miljoen euro in de pot. De Tweede Kamer wist daar uiteindelijk 92 miljoen van te maken. En ook die pot is dus inmiddels al overtekend. De hoogste temperatuur ooit gemeten op Europees grondgebied heeft een nieuw record gevestigd. 48,8 graden, vastgesteld in een plaatsje op Sicilië in de buurt van de havenstad Syracuse. In 1999 werd al een keer 48,5 graden geregistreerd op Sicilië, maar die meting werd nooit officieel erkend. Carnavalsverenigingen in Limburg zien een vaccinatieplicht voor de festiviteiten niet zitten. Wel beginnen ze een campagne waarin ze carnavalsvirus oproepen om zich te laten vaccineren, meldt 1 Limburg. Over drie maanden is het 11 november en dat is het begin van het carnavalseizoen. In Düsseldorf in Duitsland worden festiviteiten wel uitsluitend toegankelijk voor gevaccineerden. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 11 en 15 graden. Plaatselijk ontstaat wat nevel of mist. Die lost morgenochtend snel op. Dan wordt het een vrij zonnige en droge dag. 24 tot 27 graden. Vrijdag wel weer wat lagere temperaturen.